Voor een politieke of religieuze aanslag zijn geen aanwijzingen. De bestuurder reed met zijn SUV bij station Baanhoofd Zo tegen een verkeerslicht en schoot de stoep op. Zeven voetgangers raakten gewond. Drie zijn er slecht aan toe. Een van de voetgangers kwam onder de auto klem te zitten. De bestuurder zelf raakte niet gewond. De politie heeft afgelopen nacht in Deventer een eind gemaakt aan een illegaal feest onder een viaduct van de A1. Er waren zo'n 150 jongeren. De politie had een melding gekregen van geluidsoverlast. De organisator van het feest bij Deventer kreeg een proces verbaal. Verder is er niemand aangehouden. In het onderzoek naar het dode meisje uit Marken heeft de politie nog eens drie auto's in beslag genomen. Eerst werd een auto in Uitdam meegenomen voor onderzoek. Later sleepte de politie in Marken drie auto's weg. Het meisje van 14 was gisterochtend als vermist opgegeven. Ze werd kort daarna doodgevonden langs de dijk tussen Monnikendam en Marken. De politie denkt dat ze is aangereden en dat de bestuurder doorreed. De vier auto's die in beslag zijn genomen hebben schade die kan wijzen op een aanrijding. De eigenaren zijn op dit moment geen verdachte. Bij nieuwe protesten in Jeruzalem tegen premier Netanyahu zijn zeker twaalf mensen gearresteerd. De politie joeg de mensen weg met waterkanonnen. Duizenden mensen demonstreerden bij Netanyahu's ambtswoning. Gisteren stonden er voor het eerst ook honderden mensen bij de villa van de premier in de kustplaats Caesarea. Veel Israëliërs zijn ontevreden over de manier waarop Netanyahu de coronacrisis aanpakt. De werkloosheid loopt op en volgens de betogers komt de regering niet snel genoeg met steunmaatregelen. Het weer nog geregeld zon, hier en daar een bui. Bij een matige tot krachtige westenwind is het 18 tot 23 graden.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 If you just joined us, where the hell have you been? Nashville Legends. Radio Philly. Tippin, die zijn uh, muzikale carrière begon als songwriter voor A of Rose Music. Maar eh, daarna zelf een platencontract kreeg bij RCA Nashville in 1990. En dit was een van zijn singles. Hartelijk welkom. Leuk dat jullie allemaal weer eh, aanwezig zijn. Dit zijn de Nashville Legends. Twee uur lang heerlijke classic country uit je speakers. En ik heb weer een hoop voor je. We gaan weer echt van de jaren 30 tot de jaren 90. Dus we gaan weer over heel wat decennia's aan lekkere muziek heen. Wat gaan we doen? We gaan naar de Mavericks. Dit is Dance the Night Away. Leuk dat jullie er allemaal weer bij zijn. Met Joop Sterk. mind, you had a dozen down the line. I'm losing my mind over you. de 78 plaats Dat was Al Dexter en I'm Losing My Mind Over You uit 1945. Billy Joe Spears, dat is geen onbekende. Maar het nummer wat we nu gaan draaien hoor je niet zo heel vaak op de radio. Dit is Your Good Girls Gonna Go Bad. never seen the inside of a listen a jukebox all night long. But I see these are the things that bring you pleasure. So I'm gonna make some changes in our home. I've heard it said, if you can't beat them, join them. So if that's the way you've wanted me to be see a different me. Because to the wild. En dat deden wij met Billy Swan en I Can Help. Een nummer wat je toch nog wel regelmatig op de mainstream radio voorbij hoort komen. is een echte klassieker geworden. Dottie West. Ja, dat is een legende. Dit is The House of Love. Why don't you... song. Too bad my wife was with me. Straight and The River of Love. Van de volgende man, daar kunnen we van zeggen dat zijn opa de naam had, Hank Williams. Zijn vader heette Hank Williams en je kan het al raden. Hij heet ook Hank Williams, maar de third. Dit is de Cocaine Blues. Trouwens, je opa komt straks nog voorbij. cocaine and I shot my woman down. Went right home and I went to bed. I stuck that loving 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed my gun. I took a shot, cocaine, and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in war is Mexico. Laid in the hot joint, taking the pill. In walked a sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Yes, oh yes, my name is Willie Lee. was her daddy, but she had five more. battered carcass in that county jail. The next morning, about a half past nine, I spied a sheriff coming down the line. He kinda coughed as he cleared his throat. He said, Come on, you dirty hack to the district court. Into the courtroom, my trial began, where I was held by twelve honest men. Just be. I saw that dirty judge commence to look about. Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom State Pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut that bad bitch down. Come on, you guys. that made me met Joop Sterk. Wat is dat lekker, hè? met de Carpenter Sweet, sweet smile. En van de jaren 70 gaan we één stapje vooruit naar de jaren 80. En dat doen we met de Juts. Dit is Why Not Me. maken. Want een paar weken geleden had ik gezegd dat we meer aan eh, instrumentale country zouden gaan doen. Omdat daarom gevraagd was. En dat had ik niet genoeg gedaan volgens sommige luisteraars. Dus dat probeer ik een beetje goed te maken met deze van Tom Bromley en de Buckaroos en de Highland Flink. En voor jullie heb ik straks ook nog in het tweede uur een hele fijne zitten van Chad Atkins. En die Arnold, die hebben wij klaarstaan. En um, ja, dat is de op één na succesvolste man in de country muziek wat de hitlijsten betreft dan. Hij heeft 147 hits gehad die in die lijst hebben gestaan. En daarmee staat hij op de tweede plaats. Ik kan me voorstellen dat je daar een beetje chagrijnig van wordt. Want ja, als je tweede staat wil je ook eerste worden. Maar helaas was er ook nog George Jones. En dat is de meest succesvolle countryzanger alle tijden. En ook die komt verderop nog een keer voorbij in deze show. Na 1953, ik zei het al, Eddie Arnold. Dit is Mama Come Catch Your Baby Boy. happy boy, free as I can be. I up and left my home to see what I could see. I met up with a little gal and she turned loose on me. Mama, come get your baby boy. Mama, mama, mama, come get your baby boy. If I don't get back home to roost. You know this gal done cooked my goose. Mama, come get your baby boy. I always thought I'd like to try to take a little play. Now I'm scared half to death to think what it might bring. She'll string me like a puppet, she'll play me like a toy. Mama, come get your baby boy. Mama mama. Mama, come get your baby boy. If I don't get back home to roost, you know this gal done cook my goose. Mama, come get your baby boy. promise this to you. I'll stay away from women. I know what they will do. They will treat you very nice, then leave you very blue. Mama, come get your baby boy. Mama, oh mama. Mama, come get your baby boy. out and cook my goose. Mama, come get your baby boy. You're luistert to Nashville Legends. regelmatig terugkomende gast in de, in de show, Dolly Parton, met Here You Come Again. Maar ja, ze heeft ook zoveel hits gemaakt dat het eigenlijk ook niet anders kan dat ze bijna elke week een keertje voorbij komt. Uh, wij gaan naar Bobby Bear. Tequila, Sheila. Oh, dat klinkt leuk. Tequila, Sheila. Won't you pour me another tequila, Sheila? Take off that red across the border wasn't cause for much concern, for our uncle wasn't worried worried over the money that we would earn. But today, with rising taxes on most everything you do, sit back and give a listen, and I'll try to tell a few. They have taxed your family auto, not to mention gasoline, taxed your weekly payroll, and a lot that can't be seen. Your telegrams and phone calls is clothes and carpet tax. You'd think the time would come when revenuers would relax. Taxes, taxes, will you always haunt me? always have to work in vain. You have caused me many tribulations. Taxes, taxes, you have taxed my brain. you win host of prizes on a jackpot giveaway, and you think that you are lucky, brother, think the other way. When you finish paying them taxes, federal, state, and city too, you wind up paying more in taxes than that jackpot did to you. Taxes, taxes, will you always haunt me? Will I always have to work in vain? You have caused me many tribulations. Taxes, taxes, you have taxed my brain. the scientists are working now. They're trying to figure out just how that they can make us all live forever for everybody in the nation. <laughs> I'm asking you, my friend, ain't that clever? We'll never grow to 65. They'll stop us growing at 64, cause at 65 you're gonna join the pension ring. It's death and taxes, that's for sure, and for taxes there'll never be a cure. So tell me, oh death, where is thy sting? Taxes, taxes, will you always haunt me? Will I always have to work in vain? You have caused tribulations. Taxes, taxes, you have taxed my brain. Texas, Texas, Texas. Ja, je moet blijven betalen. Hè? Bij ons legt ook regelmatig die blauwe brief op de bus. Leuk is het niet, maar het hoort er eenmaal een klein beetje bij. Henk Penny was dat en hij was een van de grondleggers van de Western Swing. Connie Smit, die zingt de nummer van de Everly Brothers. Till I kiss, You. How did I exist until I kissed you? Till I Kiss You, dat was Connie Smith op Nashville Legends. Ik heb voor je klaarstaan Gordon Lightfoot.